Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Britse prins William en Kate Middleton hebben elkaar het jawoord gegeven. Dat deden ze aan het begin van de plechtigheid in Westminster Abbey. De bruid arriveerde om 12 uur als laatste bij de kerk. Ze werd naar het altaar gebracht door haar vader. Kate draagt een witte jurk met kant en een bescheiden sleep. De jurk is ontworpen door Sarah Burton. Zij is ontwerpster bij het modemerk Alexander McQueen. De kerk is gevuld met zo'n 1900 gasten. Na de dienst begint het bruidspaar aan een rit in een open koets van de kerk naar Buckingham Palace. Langs de route staan honderdduizenden mensen. Zo'n 300.000 werknemers in ziekenhuizen gaan in de komende jaren 5% meer verdienen. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. De loonsverhoging wordt verspreid over drie jaar. Verder wordt de eindejaarsuitkering opgebouwd tot een volledige dertiende maand. Oude personeel krijgt meer mogelijkheden om af te zien van onregelmatig werk en de jeugdschalen worden geleidelijk afgeschaft. Op die manier hopen bonden en werkgevers dat meer jongeren in ziekenhuizen gaan werken. Ruim 3300 mensen zijn vandaag onderscheiden in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Het is het laagste aantal in zes jaar. Opvallende namen zijn presentatrice Linda de Mol, modeontwerper Addy van de Krommenakker en oud-nieuwslezeres Norlie Beijer. Voetballer Clarence Seedorf is met 35 jaar de jongste gedecoreerde. De oudste is een 95-jarige man uit Ermelo. De invoering van het alcoholslot in auto's wordt maanden later ingevoerd dan gepland. Minister Schultz had aangekondigd om het alcoholslot op 1 mei in te voeren, maar moet er nu op terugkomen. De apparatuur van de sloten is nog niet aangepast. Het alcoholslot is bedoeld voor automobilisten die betrapt zijn met een promilage van minstens 1,3. Het weer, het is wisselend bewolkt met zonnige perioden. Vanmiddag in het zuiden wat buien. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen veel zon, in het uiterste zuiden kans op een bui. Dit was... Dit is Iver Lingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen knopen Lunette en knopen Rijnsweert 2 kilometer.